Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. Het saneren van de gesloten fosforfabriek Termfos in Vlissingen gaat minstens 91 miljoen euro extra kosten, bovenop de 41 miljoen die er al aan uitgegeven is. Het terrein had eigenlijk al een jaar geleden schoon moeten zijn, maar het verwerken van het zeer brandbare fosfor verloopt moeizaam. Er moet 24 uur per dag brandweer aanwezig zijn en dat kost de provincie alleen al 700.000 euro per maand. De Tweede Kamer wil dat scholen gestraft worden als ze hun leerlingen geen les over homoseksualiteit geven. Een motie van de SP kreeg steun van de hele Kamer, behalve VVD, SGP en het Forum voor Democratie. Op lagere en middelbare scholen is onderwijs over homoseksualiteit sinds 2012 verplicht. Volgens de onderwijsinspectie houdt 20% van de scholen zich niet aan die regel. De kindertelefoon voorziet financiële problemen. De organisatie waar kinderen met vragen terecht kunnen... moet met alle gemeenten in Nederland apart onderhandelen over financiering. Maar niet alle gemeenten werken mee. De directeur van de kindertelefoon zegt dat alle medewerkers worden ontslagen... als er op 1 juni geen oplossing is. De politie heeft vier mannen aangehouden voor grooming, ofwel digitaal kinderlokken. Op YouTube was te zien hoe ze een afspraak maakten om seks te hebben met een 15-jarige jongen. De opnames waren gemaakt door een groep Apeldoornse jongeren die de mannen op die manier wilden ontmaskeren. Een acht maanden oude baby in Groot-Brittannië mag niet met allerlei medische ingrepen in leven worden gehouden. Dat heeft de rechter bepaald. Het kind heeft ernstige afwijkingen aan de spieren en hersenen die steeds erger worden. De ouders willen doorbehandelen, de artsen zijn tegen. Volgens de rechter mag alleen nog palliatieve zorg worden verleend, zodat het kind overlijdt. Het weer, vanavond toenemende bewolking, morgen bewolkt en vanuit het noorden regen. In het zuiden blijft het nog lang droog en het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de AMWB. Het is een hele drukke avondspits in de Randstad. Er staan eh, bij elkaar meer dan 100 files. En het is niet echt een duidelijke oorzaak voor te geven. Het is gewoon extra druk. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A1 Amsterdam-Amersfoort. Een half uur in de file bij de afrit Bunschoten. Vanaf Naarden. 14 kilometer. De A4 Rotterdam-Amsterdam, 20 minuten extra bij Dorp. En ook richting Den Haag is het heel druk op de A4. Op de A15 Rotterdam naar Gorkum een half uur vertraging tussen knap Ridderkerk en Sliedrecht. 20 minuten extra op de rijbaan naar Rotterdam bij Sliedrecht-West na een ongeluk. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Vlaardingen een ongeluk. Daar staat nu een eh, kwartier vertraging voor.